Jelle Visser met het NOS-journaal. Er wordt gekeken of de elektromagnetische straling van spoorweginstallaties... effect heeft op de werking van stints. De inspectie Leefomgeving en Transport doet onderzoek naar aanleiding van het ongeluk in Os afgelopen donderdag. Toen kwam een stint op een gesloten spoorwegovergang terecht en werd gegrepen door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven, er vielen twee gewonden. Na het ongeluk schreef onder meer RTL Nieuws dat er eerder stints zijn uitgevallen op een spoorwegovergang in Baren. In Nederland rijden er 3500 rond. Ze zijn vooral populair bij kinderopvangorganisaties. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd zullen worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode. Dat waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken. De directeur voorspelt heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis... vergelijkt hij de financiële wereld met een patiënt... die van een zwaar medicijn probeert af te komen... Experts waarschuwen dat er nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis. Ook is het nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen Amerika en China brengt risico's met zich mee. In Argentinië hebben de vakbonden opgeroepen tot een nationale staking... om te protesteren tegen de forse bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. Argentinië verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden steun van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleed van het IMF... in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens.